De Europese Commissie heeft na een jarenlange lobby van de Nederlandse zuivelorganisatie goedkeuring gegeven. Alleen kaas uit Nederland mag voort aan het keurmerk Gouda Holland en Edam Holland voeren. Producenten van kaasvarianten in de rest van de wereld mogen de naam en het keurmerk niet voeren, maar het gebruik van de woorden Gouda en Edam mag wel. Net als Amsterdam gaat ook Rotterdam de komende jaren fors bezuinigen. Rotterdam snijdt vooral in eigen vlees. Duizend ambtenaren verliezen hun baan, blijkt uit de begroting. De coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA willen dat 20.000 mensen met een bijstandsuitkering aan het werk gaan. Desnoods vrijwilligerswerk. Rotterdam bespaart verder onder meer door het kort op subsidies aan verenigingen en culturele instellingen. Het is onduidelijk wat er vandaag gaat gebeuren in de formatie. Mogelijk komt informateur Opstelten met zijn eindverslag. Opstelten zou gisteren met de fractievoorzitters overleggen over zijn verslag, maar dat is niet gebeurd. In het CDA is het opnieuw onrustig. Fractieleider Verhagen heeft gisteren de Kamerleden Verrier en Koppian op het matje geroepen. Ze hadden gezegd dat ze VVD-leider Wilders willen ontmaskeren. Koppian en Verrier hebben vanochtend nog samen overlegd. Kopjan zegt ook dat hij nu weer gewoon aan het werk wil. Een storing heeft ertoe geleid dat alle landelijke radioprogramma's van de publieke omroep kort na 11 uur eruit lagen. De storing op radio 1 tot en met 6 begon om 10 over 11, duurde een minuut of 10 en was het gevolg van een kapotte computer in Hilversum.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 a shame we never take